Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische luchtmacht heeft doelen in Syrië bestookt. Dat meldt de Syrische staatsomroep. Israëlische straaljagers zouden doelen hebben gebombardeerd... bij de luchthaven van Damascus en bij de stad Dimas iets westelijker. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Israël heeft er nog niets over gezegd. De afgelopen jaren heeft Israël vaker luchtaanvallen gedaan in Syrië. Meestal waren die gericht op wapensystemen... die volgens Israël bestemd waren voor Hezbollah in Libanon. Een leeg KLM-vliegtuig is op weg naar Sint Maarten om honderden gestrande reizigers op te halen. Die zitten al twee dagen vast op het eiland door technische problemen en een valse bommelding. De eerste nacht konden de 380 passagiers terecht in hotels. De tweede nacht zaten die vol en moesten de meeste mensen op de luchthaven slapen. Vanavond worden ze door het andere toestel opgehaald. Jeroen Krabbe heeft in Amsterdam de Frans Banning Kok penning gekregen. De 70-jarige acteur en regisseur kreeg de onderscheiding bij de viering van zijn 70ste verjaardag uit handen van burgemeester Van der Laan. De penning is een eerbetoon aan mensen die lange tijd veel voor Amsterdam hebben betekend. Op de WK Korte Baan in Doha heeft Ranomi Kromowidjojo goud gewonnen op de 50 meter vrije slag. Ze bleef de concurrentie ruim voor. Kort daarvoor won Kromowidjojo met de estafetteploeg al goud op de 4x50 meter vrij. Met Inge Dekker, Femke Heemskerk en Maud van der Meer zwom ze een nieuw wereldrecord. Inge Dekker viel vanmiddag individueel net buiten de prijzen. Op de 100 meter vlinderslag werd ze vierde. In de eredivisie heeft Heracles zijn vierde zege in vijf duels geboekt. De ploeg uit Almelo won zijn uitwedstrijd tegen FC Utrecht met 4-2. FC Groningen speelde thuis gelijk tegen Heerenveen, het werd 1-1. En Pek Zwolle won op eigen veld met 3-1 van ADO Den Haag. Het vierde duel tussen Vitesse en FC Twente is nog bezig. Het weer, vanavond in het westen nog buien met kans op hagel en onweer. Vannacht in het binnenland minima rond het vriespunt. Morgen wisselend bewolkt en buien met opnieuw kans op hagel en onweer. Het wordt 4 tot 6 graden.